Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Brons voor Noeska Fontijn. Ze wist al dat ze een medaille zou winnen bij het boksen op de Olympische Spelen in Tokio. De vraag was alleen nog welke. Noeska Fontijn probeerde net in de finale te komen en ze was goed. Onze commentator ging eens even lekker zitten voor de uitslag van de jury. Nog even in het Japans. Ik ben het Japans niet machtig, dus wachten we nog even af op eh, wat de jury gaat beslissen. Eh, hè? Bryce wint hem. Hoe dan? Jongens. Hoe dan? Weer een controversiële beslissing, zeg ik dan meteen maar even. ja, de Britse kamp juicht op de tribune, hoe dan? Bij het boksen krijgen de twee verliezers in de halve finale automatisch allebei brons. Een mooie plak vindt Fontijn, maar een andere kleur was leuker geweest. Nu eh, ja, was dat goud natuurlijk in je hoofd. Eh, uiteindelijk eh, is het wel een Olympische medaille, dus dat is, fijn dat ik niet met lege handen thuis kom. Maar we kunnen vandaag nog wat medailles gaan binnenhalen. Bij het hockey en het baanwielrennen bijvoorbeeld. En op de atletiekbaan komt Sifan Hassan vanmiddag weer in actie. In Zuid-Europa hebben mensen nog steeds last van bosbranden. In de buurt van de Griekse hoofdstad Athene bijvoorbeeld zijn mensen geëvacueerd. Het Griekse leger is ingezet om de brandweer te helpen. En ook hebben andere EU-landen hulp gestuurd. Limburgers met kapotte huizen en spullen door de wateroverlast... kunnen vanaf vandaag 1000 euro aanvragen. Het loket van Giro 777 gaat voor ze open. Er is de afgelopen tijd 11 miljoen euro ingezameld voor de slachtoffers van het hoge water. Zij mogen met het geld doen wat ze willen. Huilende voetbalfans bij de hekken van het stadion van FC Barcelona. Ze zijn heel verdrietig dat sterspeler Messi bij de club vertrekt. Messi speelt al 20 jaar bij Barcelona en beide partijen wilden door. Maar FC Barcelona zit aan allerlei geldregels vast en daardoor lukt het niet. Correspondent Edwin Winkels legt uit. Het heeft te maken met een, eh, een, een salarisplafond dat Barcelona heeft. Strenge regels. De club heeft natuurlijk enorm veel schulden. En ze hebben gewoon niet de geld. Ook al was Messi bereid om 70% van zijn salaris in te leveren... Eh, lijkt het niet te lukken om dat op een hoogte te brengen... zodat Messi ingeschreven kan worden voor het nieuwe seizoen. Waar Messi naartoe vertrekt weten we nog niet. Het lijkt erop dat het tussen Paris Saint-Germain en Manchester City gaat. Het weer, het trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag een graad of 20.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 Reisorganisatie OAT verkoopt alleen nog reis aan mensen die gevaccineerd zijn. Hetzelfde doen campingspecialist ACSI en camperclub NKC, schrijft de Volkskrant. De bedrijven zeggen dit te doen omdat er voor ongevaccineerden in vakantielanden veel verschillende regels zijn nu. En de drie binnenvaartschepen die sinds vorige week stil liggen met een giftige lading graan... kunnen bij een kunstmatig eiland in het Ketelmeer terecht. Ze kregen een vaarverbod nadat aan boord een veel te hoge concentratie van het gas fosfine werd ontdekt. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land... maar tussendoor komen er ook opklaringen voor...